7 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft in Gaza een prominent lid van een militante strijdgroep gedood. Het gaat om Baha Abu al-Atta van de groep Islamitische Jihad. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor aanvallen met raketten, drones en sluipschutters op doelen in het zuiden van Israël. Het Israëlische leger heeft het huis waar Atta verbleef gebombardeerd. En daarbij kwam ook een vrouw om het leven. Advocaat Dirk Wiersum werd voor zijn liquidatie in september al weken in de gaten gehouden. Er zouden meerdere criminele observanten zijn ingezet om het huis en de straat van de advocaat te observeren. Dat schrijft de Telegraaf. Dirk Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in de zaak tegen de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi. Vanaf volgend jaar krijgen alle BOA's in Rotterdam een bodycam. De gemeente trekt een kwart miljoen euro uit om alle handhavers een persoonlijke minicamera te geven. Uit een proef blijkt dat burgers zich beter gedragen als ze zien dat ze gefilmd kunnen worden. En daardoor voelen de handhavers zich veiliger. Als er sprake is van een strafbaar feit, dan kan het OM de beelden opvragen. De VS is nog steeds bereid om te helpen bij het terughalen van IS-vrouwen en hun kinderen naar Nederland. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Piet Hoekstra, tegen de NOS. De mogelijkheid van Amerikaanse hulp is actueel geworden... door een uitspraak van de rechter gisteren. Die oordeelde dat Nederland zijn best moet doen om 56 IS-kinderen... zo snel mogelijk terug te halen uit Noord-Syrië. Het weer. Vandaag vallen verspreid over het land buien. Vooral aan de kustprovincies met kans op hagel en onweer. Er waait een stevige zuidwestenwind. Tussen de buien door gaat de zon af en toe schijnen. Het wordt vandaag zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files veroorzaken nog niet al te veel vertraging. Op de A22 van Velsen naar Beverwijk staat het wel vast... tussen knooppunt Velsen en Beverwijk.